Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Duitsland en andere Europese landen moeten meer steun geven aan Oekraïne. Dat zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock. Ze zegt dat er grote investeringen nodig zijn in de Europese defensieindustrie. Baerbock wil dat Europese ministers komende week een besluit nemen over een financieel hulppakket. Duitsland zou wat haar betreft nog eens 3 miljard euro voor Oekraïne beschikbaar moeten stellen. In het centrum van Winterswijk woedt nog steeds een grote brand. Die ontstond aan het eind van de ochtend in de afzuiginstallatie van een snackbar. Het vuur verspreidde zich daarna snel door het hele pand. Voor de zekerheid werden de markt en een hotel ernaast ontruimd. Het kost de brandweer de grootste moeite om het vuur te blussen. De brandweer krijgt in Winterswijk hulp van korpsen in de buurt, ook uit Duitsland. En er is een NL-alert verstuurd in het Nederlands en Duits. Bewoners in de buurt hebben het advies gekregen om ramen en deuren dicht te doen. Bijna 6000 veroordeelde criminelen zijn onvindbaar. Dat blijkt uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd. Staatssecretaris Conradi noemt dat uiterst pijnlijk. Wel valt dat aantal van 6000 relatief nog mee. In 2023 waren het er 7000. De meeste onvindbare criminelen zitten waarschijnlijk in het buitenland. Bij een ongeluk met twee bussen in het zuidwesten van Bolivia zijn zeker 33 mensen omgekomen, zeggen de autoriteiten. Een onbekend aantal passagiers is gewond geraakt. Twee bussen botsten met elkaar op de snelweg tussen de steden Uyuni en Cochani. Een week geleden kwamen bij een ander busongeluk in Bolivia 28 mensen om het leven. Ze zaten in een bus die 800 meter naar beneden stortte in een ravijn. Het weer droog met aan de kustperiode met zon bij een graad of 7.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 circles. Ba ba beat up, ba ba ba beat up, ba ba beat up, ba. And then my heart goes ba ba beat up, ba ba ba beat up, ba ba beat up, ba. And then my heart goes. En ook eh, de nieuwe hits hoor je zeker langskomen op je eigen vertrouwde lokale omroep eh, ZFM. Al 35 jaar vanuit eh, de badplaats Zandvoort. Met natuurlijk heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Dit was de nieuwe single van Semveld samen met Oaks en My Heart Goes. Zo dadelijk om kwart over vier gaan we praten met Randall Lawson. We gaan hem gewoon weer bellen. En uiteraard over de Formule 1 en wat hij gevonden heeft van de, de testdagen. Want vanaf eh, woensdag werd er in de woestijnbak eh, flink eh, getest... voor de aankomende Formule 1 race van 16 maart. Zet hem in je agenda in Melbourne, Australië. En ja, de teams hebben nu eigenlijk wel wat van zichzelf laten zien. En uh, eens even kijken wat Rendel daar allemaal van vindt. Hoor je rond kwart over vier dus in de Pit Report hier bij CFM. En om half vijf gaan we het dier van de week weer doen voor je. En eh, zo rond kwart voor vijf dan eh, praten we met collega Fred... wat eh, het programma zal zijn voor Entertainment for You... tussen vijf en zeven uur.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 even have pictures, just memories to hold. Grow sweeter each season as we slowly grow Walk on the ocean, step on the stone, fish becomes step on Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block.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 Maar ook echt wat oudere plaat. Maar dat is dit keer niet gelukt, want de computer had even wat anders eh, uitgekozen. Dr. Dre en Still Dre, maar Rendel, die hebben we uiteraard eh, wel voor je in de Pit Report. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ik zou zeggen, halleluja, want we gaan naar Bovenkerk. Ja, goedemiddag. Hey, goedemiddag Rendel, welkom. Ik zat net achter de, achter de vraag, heet je dat eh, liedje zo te luisteren. Hoeveel uh, of hoeveel geldstraf zou deze man krijgen van Ben? ja, eh, <laughs> nou zeker weten. Ja, hij is lekker bezig hè. Motherfucker. En, Motherfucker alles wat er allemaal voorbij komt. Ik denk nou, ja, die gaat wel een paar miljoen kwijtraken op die manier toch? Ja, zeker. Zeker weten. Dus, nou ja, ja dat, die regel hebben we natuurlijk in de Formule 1. Maar je ziet het ook al eh, bij andere dingen. Hè? Dat ze dat eh, bijvoorbeeld bij Dutch hebben ze dat ook. Zag ik gisteren. ik weet niet of je wel eens in een kroeg geweest bent, maar volgens mij wordt er serieus gevloekt op En daar komt volgens mij die dartsport toch vandaan, ook niet? Ja, zeker. Dus uh, dan zeg je even, als pijltje niet goed gegaan is van shit, dan, <laughs> dan ben je meteen de pineut hoor. Ja, ja, nou ja, weet je, ik vind het een rare manier van opvoeden. Dan Zullen we daar ophouden? Dat, <laughs> ja, dat, dat is ook zo. Nou, hebben we van de week hebben we iets meegemaakt. Hè. Voorheen eh, trainden we voor de Formule 1 of de testdagen. Die waren altijd in eh, Barcelona en daar waren we helemaal aan gewend. Maar ja, waarschijnlijk vanwege het geld moeten we toch eh, richting de zandbak, zeg maar, naar, naar Bahrein. Bahrein. En dat, eh, jongens, en het mooiste is, daar rijden autobussen op de weg. Daar je gewoon, het gaat regenen. Dus <laughs> weet niet wat er allemaal misgegaan is. Ja, het licht, licht valt uit. uit. geen stroom meer. Ja, dat, eh, ik denk, nou, eh, dat, dat, zal later allemaal niet gebeuren. Maar we hadden wel een heel edevaart, uh, drie dagen testen zo. ja, en, ramen sneuvelen waar je bij staat, zeg maar. <laughs> het, was, het, was, het was een leuke drie dagen. Ik denk dat dat zo moet zien. En er is enorm veel gebeurd. En eh, de, ja, eigenlijk zijn de kaarten een beetje geschud natuurlijk, als je zo kan zeggen. Kijk, we weten het pas dadelijk in Melbourne. Maar je weet wel een beetje nu eh, wie een groot probleem heeft en wie niet. Laten we het daarop houden. Zeker weten. Nou ja, Haas eh, gaat eh, niet als een haasje, zeg maar, over de nou, Ja, jongens, maar dit was ook gewoon buitenproportioneel slecht. Dus die hebben alles geprobeerd om zelfs binnen een seconde te komen. dat is er zelfs niet eens gelukt. Dus ja, die hebben, wel, op, op, een serieus probleem met die auto. Dat, dat weten ze nu al. schrijf die mag gewoon voor de seizoen af. Die gaan geen wereldkampioen worden. Dus die, eh, daar durf ik gewoon een flesje wijn op te wedden. Ja, eh, zeker weten. Maar de rest zit natuurlijk toch wel best dicht tegenaan. Alleen ja, ik moet wel eerlijk zeggen, als ik echt kijk naar alle tijden en hoe er gereden is. we weten het niet, hè. We hebben geen idee met hoeveel brandstof aan boord is, eh, wat het programma is, eh, mogen ze wel vol gas. Staan de motoren op 100% of niet op 100%? We hebben geen flauw idee natuurlijk. Uh, maar McLaren was wel heel erg sterk. de, de longruns waren goed, de snelle waren goed. alles wat ze deden was goed. Dus klaar. En ze, en ze reden uiteindelijk ook niet eens zo heel veel rondjes. vergeleken met de concurrentie. Dus ja, toch wel hele grote kans hebben voor de titel eh, dit jaar. Ja, dat eh, denk ik ook wel. Zeker weten. En eh, Wat, ja, wat vond je van Red Bull dan? Die waren wel even aan het rommelen, hè? Nou ja, wat ik ook zeggen, ik vind de auto weer onrustig lijker, lijken. Net zoals vorig jaar hè, bij die trainingen. En dat was uiteindelijk, zeg je dan van nou, hij was onrustig. Maar het eerste, helft van het seizoen waren ze toch volop. volop. Maar eh, ik vond Max niet heel erg euforisch. Zullen we daarop houden? En eh, ze weten dat ze daar werk aan de winkel hebben. Max heeft ook duidelijk gezegd, eh, we hebben niet de snelste auto van het veld. Maar ja, als hij in de longruns wel goed is, dan heb ik zoiets van, ja joh, als je het wedstrijdje wint met twee seconden voorsprong, win je hem toch? Maakt niet zo heel veel uit. <laughs> ja, toch? Ja, zeker. Nou, ze hebben in ieder geval heel veel dingen aangepast ook, hè, tijdens deze testdagen. En vergeet niet, het is de eerste auto na Newey, hè? Eh, dus uh, eh, Newey is weg en dit is de echte eerste nieuwe Red Bull zonder de hulp van Newey. Dus het is eh, een heel nieuw team, nieuwe mensen, die moeten het ook allemaal weer een beetje ontdekken. het is voorbeduurd op de auto van vorig jaar, nou dat weten we, die was aan het eind seizoen niet echt supergoed. Ehm, de motor was niet snel genoeg. Dus ja, we, we gaan het zien. Max krijgt een, laat zo zeggen, het is, gaat geen balk over worden. Hij zal, als hij kampioen wil worden, zou hij er vreselijk hard voor moeten gaan werken. Ja, dus dat moet het hele team. Ja, toch eh, kan hij dat wel hoor, Max. Eh, daar hebben we wel alle vertrouwen in. Daar hebben we ook wel vertrouwen in. Nee, nee, weet je, ik zeg altijd maar, een seizoen is heel lang. Hè. Het zijn tegenwoordig toch eh, het hele jaar door, zeg maar. Het hoeft ook niet in drie wedstrijden gebeurd te zijn. Dus we gaan het gewoon zien. maar, maar in de kop is het toch dicht bij elkaar. Ferrari zit er goed bij. ja, uiteindelijk moet ik wel eens zeggen dat Mercedes er ook wel bij zit. Hoewel ik Antonelli erg tegen erg Uh, in al runs die deed veel foutjes heb zien maken. Ehm, dus eh, de, jonge generatie moet toch even wennen weer eh, de, dat ze toch eh, dat het geen GP2 is. Ze moeten even anders gaan rijden. Ja, nou ja, wat, wat ik mooi vond is dat Williams lekker toch wel redelijk vooraan zit. Ik, ik voorspel een grote verrassing. Ik denk dat Williams dit jaar op het podium komt. En ehm, ik weet niet wanneer, maar ik vond de auto er stabiel uitzien. Uh, Carlos Sainz zit mega lekker in zijn vel. En, uh, dus, eh, en, en, Albon is natuurlijk ook niet echt heel slecht. Dus ik denk dat die twee elkaar gaan vinden en samen gaan werken om die auto nog beter te krijgen. Ja, dat denk ik ook. En eh, ja, voor uh, Sainz is het natuurlijk ook van tegenover Ferrari wil hij ook wel even wat laten zien natuurlijk, hè? Ja, nou weet je, ik, ik zou er helemaal niet meer bij komen als die in die Williams dadelijk voor Hamilton rijdt in de eerste wedstrijd. Nou, dan kan je mij wegbrengen hoor. Ja, ja. <laughs> Geweldig. wel opvallend trouwens Hamilton constant sneller als Leclerc. Hè? Kan een totaal ander programma zijn, zegt helemaal niks. Maar het gaat toch in je kopie vreten. Ook bij Leclerc gaat dat vreten. Ze willen toch even laten zien dat ze snel zijn. En Hamilton was, ja, eh, nou, die oude man die kan dat gewoon nog steeds. Maar ja, zeker. Maar ja, het is ook wel eh, goed hè, om even weer eh, wat... Eh, nou ja, vers bloed is het niet meer, maar wat nieuw bloed in je team te krijgen. dit is bijna een zombie hè, die rond het team gaat. <laughs> ja, echt hè. <laughs> Dat ophouden. Ja. Nou, misschien doet Antje Kullen weer helemaal... hij heeft de oude fiets weer terug en zijn oude, zijn oude meisje wat alles steunt is weer terug. Misschien dat die de, kop ook gereset heeft bij hem. Hè? We weten het niet. We, gaan het wel zien. misschien dat was een goed team, hè? Ja, eh, ja zeker weten. En eh, dat hebben we in het verleden ook gezien met Schumacher. het team rondom je goed is. Het was dat toen eh, natuurlijk met Rosbron zelf tot Schumacher. Dat was Bermuda de triangle. Nou, als dit team ook goed is, dan gaat het meestal een stukje beter. We wachten het gewoon af. Ja, zeker. En Hamilton had natuurlijk gevraagd om die auto's zo donker mogelijk te maken. Dus die rode kleur hebben ze ook meteen aangepast van de Ferrari dat een beetje met de 75 jaar te maken hebben. De eerste, de, eerste Formule 1 waren ook veel donkerder rood als de latere. Dus eh, dat zal daar wel een beetje mee gemaakt zijn. Ik vind er vrij veel wit op zitten, op die auto. Dat vind ik een beetje jammer. En ik had, ik had het dan ook anders gedaan. Een beetje uit de Formule 1 uh, eh, uit de jaren 70. Die dan zo'n hele mooie witte neus of een hele mooie witte luchthaven hadden met een Italiaans plakketje. Dat had ik nog veel mooier gevonden. Eh, maar ja, sponsors die bepalen hè, tegenwoordig. Heel simpel. En, zou ik trouwens ook doen. Hè. Ik kan een voor miljoenen neerleggen. komt zeg ik, wil het zo. ja. Is het eh, nou <laughs> zo dat eh, echt eh, Ferrari het, het, enige team is wat er vanaf het begin erbij is? Vanaf de allereerste moment zijn ze erbij. Kijk. Dus dat is echt een officieel wereldkampioenschap zijn ze erbij. Dus dan praat je over 1950, hè? Dus toen zaten we er al bij met volgens mij de Ferrari F500 F2 heette dat toch. Dat was in vijfde een soort Formule 2. Maar ze zijn vanaf het allereerste moment zijn, zitten ze erbij. En zijn ze altijd eh, succesvol geweest in, eh, in die jaren? Nou, de eerste jaar natuurlijk gewoon wereldkampioen geworden. En, eh, en daarna gewoon, ja, in 70 was Ferrari toch, toch wel een topteam. Zeker met Nicky Lauda aan boord. Mooi je, dat toch over toch wel WK's natuurlijk in die periode heel lang gewoon, eh, eh, gewoon door dominante partijen, eh, gewoon wedstrijden winnen. Het was wel alleen zo natuurlijk dat in die tijd waren, wat waren er, 12 wedstrijden, 13 wedstrijden. viel je twee keer uit en dan had je geen kans meer voor het kampioenschap. En de puntentelling was natuurlijk heel anders. Dat zat veel dichter op elkaar. Dus, ehm, maar Verraaien heeft altijd wel in de kop meegedaan. En een tijdje ook weg geweest hoor. Ze hebben ook heel slecht auto's gebouwd hè. Ja, ja, ja, ja. Begin jaren 90 was vrijheid uh, eh, <laughs> gewoon, uh, of in eh, jaren 80 was vrijheid toch soms heel erg slecht hoor. Dus, uh, maar, ja, tijd tijdperk Schumacher, jongens, dat was natuurlijk gewoon een gouden tijd. Ja, klopt. Maar, maar Kimmy is de laatste wereldkampioen van, eh, Ferrari. Hè? Dus ook al een tijdje terug. Hè? Die zit al een tijdje lang in een ijsbad. Dus eh, die is al een tijdje niet meer. Ja, ik denk dat Lewis eh, Hamilton daar wel verandering in zou willen brengen. Ja, nou ik ga het je vertellen. we, hebben het, we zaten laatst even met een paar vrienden erover te praten. En ben Lewis fan? Nou, ik, ben geen, ik vind het ontzettend knap wat die man gedaan heeft in zijn carrière. Ehm, als hij het wordt, Ah, dan vind ik het wel een legend. Dan is het wel een hele grote. Dan kan je niet meer omheen gaan. Je had een mooie auto of een goede auto. Dan is het een hele goede. Klaar. En er is geen discussie over mogelijk. Dus eh, we gaan het afwachten. Zeker, nou ja, 16 eh, maart eh, de race in Melbourne, Australië. Lekker. ja, heel lekker. Maar wel heel vroeg, hè? Vijf uur is, is de race voor ons. Ja, maar ja, betekent het echt dat ze meteen naar die testdagen zeg maar, meteen eh, richting eh, Melbourne eh, zijn afgereisd? Nou, weet ik eigenlijk niet, want ik denk dat hier en daar nog wat aan auto's gesleuteld moet worden. Dus ik denk, <laughs> ik denk dat we hoop in Engeland staan weer, eh, dat die toch eh, die kant op gaan. Eh, ik weet de logistiek niet helemaal de teams doen. Ik weet wel dat er op het met data, alle data die verzameld is, hè, want je praat niet over een velletje vol met aantekeningen. Ik denk dat je een heel boekwerk van 500 pagina's aan aantekeningen hebt, wat ze afgelopen drie dagen hebben gedaan. Dat wordt nu gewoon in de diverse fabrieken in Europa, wordt dat wel ja, heel erg geanalyseerd door teams en door computers. En eh, daar worden eh, bepaalde dingen weer verwerkt in de, in de race simulatoren natuurlijk. Dus ik denk dat er heel veel kilometers in de race simulatoren worden gemaakt voor Melbourne. Om toch die laatste fine-tuning aan die auto te doen. Dat is nu heel belangrijk. Dus eh, dit zijn heel drukke weken. Eh, de, 17 maart is natuurlijk zo, maar dit zijn heel drukke weken. <laughs> Zeker. En eh, ja, we hebben er allemaal zin in, uh, Rendel. Gaat weer, weer mooi worden. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Volgens mij nog dichter bij elkaar, hè? Alle auto's, Benno, denk je ook niet? Ja, vast wel, vast wel. Ja, maar Ik, ik, kijk ook eigenlijk graag even naar de kalender van de ITCC... als ik dat even ter sprake mag brengen. Want Rendel. Precies eh, vandaag 40 dagen, 22 uur en wat minuutjes. Dus uh, ja. jij kan ook aan de bak. Aan Monza, ja, naar Monza. En we hebben, eh, zijn daar heel erg bezig. En uh, we hadden een heel groot veld. Er zijn heel veel meer helaas inmiddels afgevallen. Omdat we toch wel heel veel problemen hebben om die auto's allemaal die kant op te krijgen. Met eh, oh. voornamelijk milieueisen. Oh. Kijk, we zijn, we zijn een historische racerij. Ja. En, heel veel van die teams hebben oude vrachtwagens. Nou, je kan tegenwoordig nergens meer met een oude vrachtwagen rijden. Oh. niet in Oostenrijk, niet in Zwitserland, bijna niet meer in Frankrijk. Dus die zitten alleen maar met de logistiek problemen. Hoe komen we in hemelsnaam hou je mond zagen. <laughs> en als je dan hoort dat sommige teams dan een heel stuk weer door moeten rijden... en dan gewoon drie dagen moeten reizen om eh, in Monza te komen... ja, dan moet je ook toch heel graag willen. Ja. Eh, we, zitten, we zitten nog op 80 deelnemers hoor, we hebben het niet slecht. Maar ik heb wel zoiets van, ja, dat zijn toch wel weer een beetje dingen... Die, eh, waar je toch rekening mee moet houden. Ja, ja, ja. wel heel jammer, want het mag maximaal 125 decibellen worden geproduceerd... door jouw vrienden. Dus dat moet een enorm spektakel zijn. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik heb een aantal auto's op de, op de startgate staan. En die, eh, die komen allemaal, er zijn heel hoop rijders die ook eh, gewoon uit eh, Zuid-Duitsland komen en uit Oostenrijk komen. En die komen allemaal en laten we zo zeggen, als we dat op Sanford zouden gaan laten starten, dan gaan de, de ramen van de wedstrijdtoren die gaan trillen. Oh, <laughs> wauw. Wauw, Dat gaat goed. Dus eh, er komen heel, dikke, heel dikke vrachten, heel dikke Canem-auto's, heel dikke Le Mans-auto's. Zo. Dus het, eh, het, wordt, eh, het wordt sowieso een heel mooi veld. En, en, we, we, zoeken nog, we, zijn, we hebben nu nog een beetje plekken, We hebben een hoop, voornamelijk Engelsen afgezegd, omdat het reis gewoon veel te ver is. Maar uh, joh, ik, eh, we gaan daar zo'n verschrikkelijk mooi feestje maken. Dat gaat helemaal goed komen. En je hebt een extra race in, eh, ehm. eh, in, ingelost. Uh. in Viborg bedoel je? Ja. Ja, we gaan naar Viborg met Waar ligt dat? veel mensen. Viborg ligt helemaal boven in Denemarken. Dus je denkt oh. dat het is dichtbij. Maar het is best wel heel hard rijden vanuit Amsterdam. Ik geloof iets van 950 kilometer. Doe maar. Ehm, ja, dus het is een heel groot land Denemarken. op Denemarken. Een heel lang, lang, lang stuk zeg maar. Ehm, een nieuwe stadsrace. Een eh, race die eh, het, uiteindelijk het oude Aarhus, eh, wat niet meer plaats gaat vinden helaas. Want daar heb ik ook gereden. Reed door de tuin van de koningin, hè. Gewoon geweldig. Okay. Door de op het podest. Helemaal toppie. Ehm, bij eh, gewoon eh, en eh, Kopenhagen is dit de derde stratenrace in. dat kan daar dus nog een stratenrace in Viborg. Zo, gaaf. Een heel mooi oud stadje. En ze hebben een prachtig parcours gemaakt. Het gaat een beetje alle la Goodwood komen hoor. Dus ook iedereen moet in kledingstijl uit oh, ja? Oké. Ja, nou, nou, dat is echt wat voor Rob. Ja. ja Rob Die is gek op verkleedpartijen. <laughs> Zeker, doe ook mee een carnaval. dus <laughs> Dus, eh, ja. Viborg in Denemarken. ik ga dat zelf rijden, dus eh, Oké. Ik, ben gek op straat rijden. Ja, ja, ja. Nou, dat is over 88 dagen. Dus- Oké, <laughs> tel, maar af. Tel maar af. Nee, is eh, Monza. En wat, wat, welke plaatsen staan er nog meer allemaal op de agenda voor de ITCC? Lausietring gaan we sowieso heen. Eh, we gaan eh, Assen natuurlijk gaan we rijden tijdens de, de Jets Racing Days. Dat is een hele mooie grote evenement waar hadden toch wel 40, eh, 50.000 man op afkomen. Ja. Dat is natuurlijk een heel mooi evenement. Daar gaan we ook een prachtig stadveld neerzetten. Um, en we gaan naar Spa-Francorchamps. Dus we, hebben nog genoeg, we gaan nog genoeg... Zolder. Zolder ook nog, ja, vergeet Zolder. Ja, Zolder al volgeboekt. ik, kan ik ook geen mensen meer. We zitten vol in Zolder. Zo. 51 auto's. Ja. Ja, ja, ja, ja. En geen uh, Rendel? Nee, ik zou graag willen, maar hebben, hebben helaas toch een evenement met geluid nodig. En die, zijn, zitten allemaal vol, dus eh, die zijn er maar heel weinig. Dus ja, voor mij mag eerlijk gezegd, die kampioen van Nederland, die mag gewoon even kassen. <laughs> Want dan krijgen we geluidsdagen erbij. Nou, ik heb nieuws voor je, dat gaat ook gebeuren. Je moet even geduld hebben. Ja, je moet even geduld hebben. Ja. Dan krijgen we geluidsdagen. Heb ik de kans om in Zandvoort te rijden. Ja, ja, ja. Ja, ja wel gaaf, denk ik. Toch? Nou ja, we hebben wel een paar keer laten zien hè, dat, ja. we, dat we mooie stadvelden hebben. En, eh, dus, eh, en, maar dit jaar hebben we geen, eh, invulling kunnen geven bij een evenement. Wat, die zaten al vol. Dus en, ja, en die clashten ook weer met andere datums van ons waar we in het buitenland zaten. Dus, ja, ja, ja. Zaten dicht op elkaar helaas. Ja, je zou bijna denken aan historische Grand Prix. Om daar iets in een combi mee te doen. Zou mooi zijn. Ja, misschien, in de toekomst. Misschien. Maar dit jaar zat hij ook weer te dicht op een ander evenement. Dus dan, dan moet je op geen keuzes maken helaas. Ja, zo eh, en, werkt eh, dat. En ja, we, hebben, Zandvoort is een mooi circuit, maar Monza is ook mooi, Lausitzring is ook mooi. Eh, dat zijn ook prachtige, prachtige circuits waar de mensen toch heel graag willen rijden. Als nou luisteraars nog informatie willen hebben over de raceklasse van jou, waar kunnen ze terecht, Renault? Eh, alles staat altijd op itcc.nl. En daar staat de hele kalender, alles over de evenementen. Ook over de eh, evenementen die de afgelopen 30 jaar hebben gehad. Daar kunnen ze allemaal doorscrollen naar het oude nieuws. En kunnen ze, nou, er staan ongeveer een miljoen foto's op. Dus eh, als het morgen regelt de hele dag, dan gaat die doen. Dan hebben ze, kunnen ze een miljoen foto's bekijken. Zo. <laughs> ja? Mooi. Geen probleem. Nou, dankjewel weer voor vandaag, Rendel. Ja, jullie ook. volgende week weer kijken of we nog wat nieuws gaan horen. Want er is nogal wat gebeurd, hè bij de vierjaars is nu heel veel bottengooien aan de gang, dus ik ga daar helemaal in duiken. Ja, ja, nou, en eh, Renault, volgend, eh, volgende week willen we natuurlijk jouw geschiedenis eh, van de luchtmachtbrandweer horen. Ja, hè? dat gaan we ook horen. Nou, ja, ja, ja, Heb, je, hoeveel Uw uitzending heb je? Zes uur? <laughs> Jij hebt 15 minuten. Ah, nou, lekker weer dan. Oh, Een kwartiertje, nou, dat lukt wel, toch? <laughs> ik, uh, je belt maar. <laughs> Helemaal goed, Rendel. Tot volgende week in de speciale uitzending van uh, op zaterdag. Oké. hoi. hoi. En nou wel een classic hoor. Patrick Cowley en Sylvester en Do You Wanna Funk. En, toen was je stil, Rendel. dat is, oh. helemaal goed. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. Hey, hoi. dit soort muziek oude disco. En dat is het uh, zeker, Benno. Ja. Ja, soms noemen we het ook oude rommel tegenwoordig, maar wel lekkere oh, rommel. Oude, rommel. Patrick Cowley en Sylvester en Do You Wanna Funk With Me. Ja, nou ja, hoe heet dat? Uh, Rendel had eh, weer het een en ander te melden, hè? Zeker, jeetje, zeker, jeetje, zeker. Jeetje. Ja, we waren ja, even, ja. even, onderweg uh, met het Pit Report verhaal. Volgende week dus met de brandweer nog even reclame ervoor. Ja, om twee uur gaan we het volgende week zaterdag maart is het de dag van de brandweer geschiedenis. Dat geldt natuurlijk voor heel Nederland. Maar wij hier in Zandvoort, wij gaan eh, dan met, samen met de brandweer van Zandvoort... een drie uur durende radioshow maken over de geschiedenis van de Zandvoortse brandweer. En de hele regio is erbij betrokken, als eh, veiligheidsregio Kennemerland. Ja, daar beginnen we natuurlijk mee. En, ehm, want Brandweer Zandvoort eh, als zelfstandige organisatie bestaat natuurlijk niet. Het is een onderdeel van de eh, regionale brandweer Ja, vroeger trouwens, eh, we hebben het over die kazerne gehad hè, bij de Duinstraat. Die nog steeds actief is. Ja. Maar daar had je ook altijd een dienstwoning eh, naast. En daar, daar woonde dan altijd de brandweerchef in, zeg maar. De, de brandweercommandant. De ja. brandweercommandant. Ja, ja, ja. Nou ja, we, gaan, we laten waarschijnlijk volgende week zaterdag ook weer enige namen langskomen. Want ik kan me nog herinneren toen wij met de studio op het Gasthuisplein zaten dat ik eh, daar in zo'n klein spreekcelletje... In, ook in een uitzending een, eh, toch een, een eh, geruime tijd heb gesproken toen... met de brandweercommandant en die had dan ook, eh, vertelde ook heel openhartig over eh, nou ja, het, eh, wel en wee van een Zandvoortse brandweer... en het contact met een burgemeester. En, want ja, zo ging dat in die tijd natuurlijk. Zeker. <laughs> Toen had er volgens mij de brandweer... dat was allemaal dus zeg maar voor de regionale brandweer die tijd. En ja, dat, ja, dat leefde de leefde het eigenlijk de brandweer. je eh, had elk dorp natuurlijk ook heel veel wagens en vrijwilligers. En dat is allemaal veel kleiner geworden. Want ja, is er brand, dan eh, bijvoorbeeld hier in Zandvoort... dan komen ze uit Heemstede, Haarlem, uh, allemaal hier naartoe rollen. Dat is, dat is niet zo moeilijk, hoor. Nee, is het zo dat ze van de Zandvoortse brandweer... je hebt natuurlijk het Palace Hotel, hè, enorm hoog, zeg maar. En je hebt de strandpaviljoens die in principe als het brandt ja, dan is het eh, eh, bijna zo weg. Ja. En daar valt eh, weinig aan te redden. Ja. Maar moeten ze daar nog speciale trainingen of materiaal voor hebben? Nee hoor. Voor bijvoorbeeld nee. Palace Hotel of uh, Nou ja, kijk, het, het, Palace Hotel, ik weet niet of de, de hoogwerkers of de ladderwagens ook zo hoog kunnen komen als, wat is het, 20 verdiepingen geloof ik, of 19 verdiepingen van, van, van Bouwers. Maar ja, dat wordt dan van binnenuit geblust, zolang dat kan. Dus en, dan eh, moeten ze de trap op eh, rennen met die slang. Ja, dat is ja, Ja, ja, ja nou. dat weet ik nog. Ze hebben vroeger, Nou ja, als we het toch over uitzendingen hadden nou, Geschiedenis. Zaten, we in de watertoren, helemaal onderin. Ja. En eh, af en toe oefenen de brandweer op de watertoren... om met die, die wagen en de slang helemaal naar boven naar het restaurant eh, toe te gaan. Eh, dat weet ik nog. Nou, ga er maar aan staan hoor. Ja, dat is zwaar hoor. In die uiterkleding, want het is warm jongen. En dan nog zo'n 20 eh, kilo aan slangen om, om je nek. En dan een trappetje op. Het was ook bloed hè, <laughs> toen, ja, ja, ze die oefening hadden. Dus... Uh, ja, dat nou, is heftig. Alle respect eh, voor ja, eh, onze brandweermannen en vrouwen, eh, zeg maar. En je bent over de watertoren, maar daar was natuurlijk, is ook een keer brand geweest. Die brand zelf heb je daar ook gehad natuurlijk. Ja, ja in het restaurant. Ja, dus, ja dus, we hebben wel grote branden gehad in Zandvoort. Zeker, daar. Nou, zaterdag speciale uitzendingen rondom de brandweer. Zalvert op zaterdag, ga lekker luisteren. En ik neem aan dat heel veel mensen die ook in de hulpverlening zitten... en bij de brandweer ook lekker gaan luisteren. Volgende week zaterdag naar de Zandvoortse Omroep ZFM. De speciale uitzending rondom eh, de brandweer van Zandvoort. Nou ja, zo dadelijk verwachten we weer Fred, want eh, tussen 5 en 7 is weer Entertainment for You. Wat uh, eh, What's Love Got To Do It. Wil je CFM uh, eh, luisteren, kijken? Dat kan op tv-kanaal 40 via Ziggo en KPN 1367. En in de hele regio op DHB Plus op kanaal 9A uiteraard. En hoor je ook de beste muziek komen. Waaronder deze van Charlie Ritz. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her. I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things out comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, happened to see the most beautiful girl that walked out on me. Tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me. sorry. Tell her I need my baby. I remember all my life raining down his eyes. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Ja, dat was eh, Barry Manilow en eh, Mandy. Zo kreeg ik even wat eh, rustige plaatjes van me, Fred. Ja, ja, eh, ik, dacht, eh, Rob is op de romantische toer. Ja, het is uh, carnavalsweekend. Ik denk, <laughs> laten we eens een we romantisch carnavalsweekend nou, ervan maken. Ik, ik hoor de vogeltjes fluiten. Ik denk, <laughs> nou ja, maar daar komt het waarschijnlijk meer door, oh, dan oh, het carnavalsweekend. Ja, is een beautiful girl. En toen de ja, ja, ik ben lekker ah, bezig. Dus ik zal mijn adres zo meteen even doorgeven. Rob, Rob zoekt parkering. <laughs> Oké, nou Fred, ja, Fred. Fijn dat je er weer bent. Ja. Wat ga je doen? Nou ja, ik ga het tegenovergestelde doen. Want ik ga bellen met uh, en Remco. Want die hebben een uh, carnavalskraker uitgebracht. Ah, kijk. En eh, die heet dus eens per jaar. Nou, gelukkig is het eens per jaar. Nee, <laughs> ja, ja. ja nou ja, de, de Brabo's en de Limburgers die denken daar wel anders over. Ja, nou Weet je trouwens dat in, in de regio, ik, weet niet hoe lang je geluisterd hebt uh, naar me, maar in de Bollenstreek is het enorm populair nog, dat carnaval ja. Lisse, eh, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim. Nou ja, het, wordt ook wel steeds meer, maar ja, ik, ik ben er niet voor, ja. ik zo zeggen. Ik zat net even naar Bo eh, te luisteren, de bollen om, uh, oh, omroep. Ja. En die had iemand van, vanuit Leiden aan de telefoon, want dat is ook een beetje het bereik van, van Bo. En eh, ja, die hebben dan weer niks eh, met carnaval. Dus net hmm. daarboven hebben ze van alles met carnaval. Nou, en eh, die hebben weer met Leidse verzet hebben ze ja, Ja, ja, ja. Nou, voornamelijk Zuid-Holland, dat, nee, dat doet niet echt mee aan, aan het carnaval. Nee, maar Zwagen heb je bijvoorbeeld, kop Noord-Holland. Heb je wel weer die carnavalsoptochten en dergelijke. Ja, het is een beetje regio bepalend. Zeker, nou, carnaval hadden we in Zandvoort ook, maar alleen nog kindercarnaval hebben over. Dus, uh, ja, nou ja, en zo direct nog een nummertje van uh, eh, Juri en Remco. Dus eh, ja, <laughs> nou, de radio. Carnaval, ja. Dus, maar heb je nog meer carnaval zo direct? nee, carnaval niet. Dat is het enige. Dan hou ik het eventjes bij. <laughs> we gaan eh, dan lekker eh, verder met eh, Dennis Smits. die heeft een nieuwe single uitgebracht. Feest op het kamp. Dus dat is een ander feestje. Feest op het kamp? Feest op het kamp. Oké. <laughs> Oh, ik dacht op het strand. Dat kan ook natuurlijk. Maar dat komt, dat komt over een maand ongeveer. Woonwagenkamp. <laughs> Woonwagenkamp, Oké. En eh, ja, voor de rest eh, ja, is het lekker rustig. Dus, uh, tijd lekker rustig? Ja. Oh? Ja, dat vind ik wel. <laughs> lekker rustig, hè? Voor, er, komt, er voor... altijd genoeg muziek uit, hè? Dat ja, ja, ja, maar ik bedoel gewoon lekkere verzoekjes. Oh, oké. ja. en als je een verzoekje wilt indienen, hoe kunnen de, de luisteraars dat doen, Ja, eventjes naar www.zfmartiesten.nl Heb jij het gehoord, Benno? zfmartiesten.nl Ja, en dan nog... WWW ervoor. Ja, als, als ze dat willen. Ja. Hoeft niet, hè, volgens mij. Niet specifiek, nee. nee. want als je Google nou, pak dat gewoon. Ja, je zet zfmartiesten.nl, dan eh, kom je daar automatisch. Ja. Kom ik vanzelf bij Fred in de studio. En, dat is eh, gezellig. Eh, rechts van de site zie je daar de mail staan. En dan kun je een mailtje invullen. Zeker. Nou. En mensen die het nog niet gehoord hebben, gewoon lekker gaan luisteren zometeen. Want het is echt leuk, hè? Vorige week zat ik ook naar jou te luisteren. En dan had je zowaar die beste man van... we hebben een woonboot in, ja, in de uitzending. Stef Ekkel. Ja, die heeft inderdaad een, een, een druppeltje geluk eh, uitgebracht. Een druppeltje geluk. Een druppeltje geluk, ja. <laughs> Eh, dat was eh, de parodie van 2.0 van Alles naar de kloten. <laughs> Alles moet je dus, horen, dus, Benno. Dat zijn wel teksten, hè? Dat is, ja. maar we gaan dus nu voor een woonboot naar het woonwagenkamp, begrijp ik. Dat is, nou, is ook gezellig. <laughs> Dat is ook gezellig. Ja, ja maar Stef had je dus in de uitzending... Nou, als laatste ik nog even, omdat ik toch in de romantische sfeer zit, zeg maar. De dochter van de kastelein van eh, Stef Ekkel. En dan wens je heel veel plezier eh, met je uitzending. Dankjewel, Dankjewel. Benno ook. Volgende week ja. de brandweeruitzending tussen 2 en 5 uur. Lekker luisteren. En zometeen Entertainment View. Fijne zaterdagavond. De dochter van de kastelein. Jawel. Die Stef Ekkel, die eh, Fred Sabaar vorige week in uitzending had.